Shake hands, shake hands, shake hands, shake hands En laat me snel vergeten Shake hands, shake hands, shake hands, shake hands Je speelde niet zo fraai Shake hands, shake hands, shake hands, shake hands Ik wil er niets van weten Shake hands, shake hands, shake hands, shake hands Auf Wiedersehen, goodbye ik had vandaag geen beste dag, je wilde met me praten en gezellig samen kletsen bij wat bier. Maar toen jij me zei dat je mezelf wilde verlaten, voor die ander dacht ik, oh was ik nu maar niet hier. Shake hands, shake hands, shake hands, shake hands, en laat me snel vergeten. Shake hands, shake hands, shake hands, shake hands, je speelde niet zo fraai. Shake hands, shake hands, shake hands, shake hands, ik wil snel naar buiten en heb zomaar rondgedwaald. Ik wilde nergens heen. Ik zag de mensen zitten achter hun beslagen ruiten. Samen knus aan tafel, oh, ik voelde me alleen. Shake hands, shake hands, shake hands, shake hands. En laat me snel vergeten. Shake hands, shake hands, shake hands, shake hands. Je speelde niet zo fraai. van weten. Shake hands, shake hands, shake hands, shake hands. Afbieden, Wiedersehen, bij. Nu ik weer op mijn kamer zit, kan ik rustig overdenken. Hoe jij al die tijd met mijn gevoelens hebt gespeeld. Kan niet eens meer kwaad zijn dat je mij zo vaak moest krenken. Ik heb me achteraf bij jou ook eigenlijk goed verveeld. snel vergeten. Shake hands, shake hands, shake hands, shake hands. Je speelde niet zo fraai. Shake hands, shake hands, shake hands, shake hands. Ik wil er niets van weten.